spoedige start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De uittelevisieprijzen stond vannacht in het teken van seksueel misbruik. Bijna alle acteurs en actrices droegen zwarte kleding. Grote winnaar was het Brits-Amerikaanse drama Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Die film kreeg vier Globes. The Shape of Water van regisseur Guillermo del Toro was zeven keer genomineerd, maar kreeg er maar twee. De Globes gelden als graadmeter voor de Oscar-uitreiking op 4 maart. De politie noemt de cold case kalender met onopgeloste moorden en vermissingen een succes. Vorig jaar kwamen er over de 52 zaken op de kalender 78 tips binnen. 9 van die zaken zijn heropend of er wordt gekeken naar de mogelijkheden. De kalender hangt dit jaar niet alleen in gevangenissen, maar ook bij de reclassering. De invoer van quinoa is de laatste jaren sterk gestegen, meldt het CBS. In 2016 importeerde Nederland 5,5 miljoen kilo quinoa-zaden. Ruim drie keer zoveel als in 2012. Ruim de helft was bestemd voor andere Europese landen, met name Oostenrijk en Duitsland. In Brazilië is een drugsbaron gearresteerd vanwege de gevangenisopstand op Nieuwjaarsdag. Bij die rellen vielen negen doden. Tientallen ontsnapte gevangenen zijn nog voortvluchtig. De nu gearresteerde Stefan de Souza Vieira zou opdracht voor de rellen hebben gegeven. Hij was zelf veroordeeld tot 26 jaar, maar wist in november te ontsnappen. De Rijn bij Lobit bereikt morgenavond zijn hoogste stand. Rijkswaterstaat verwacht dan 14,65 meter boven NAP. Normaal is dat in deze tijd van het jaar 12 meter. Problemen worden niet verwacht. Om zoveel mogelijk water af te voeren zijn de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein helemaal geopend.